Juri met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of katholieken en kinderen alsnog kunnen worden vervolgd. Premier Rutte zegt dat vanavond in het tv-programma College Tour. Er leven nog ongeveer 100 geestelijken die mensen hebben misbruikt. Ze kunnen niet worden vervolgd omdat de misdrijven zijn verjaard. Rutte laat bekijken wat er juridisch mogelijk is. Japan koopt voor 3 miljard euro 42 JSF-gevechtsvliegtuigen. De order is een opsteker voor producent Lockheed Martin. Vorige week eiste de VS dat de productie wordt vertraagd, omdat bij testen scheurtjes zijn ontdekt. Zuid-Korea denkt over de aankoop van 60 toestellen. De landen zijn geïnteresseerd in de JSF e omdat China bezig is met de ontwikkeling van een soort gelijktoestel. Minister Opstelten wil maximumstraf voor loverboys en andere mensenhandelaren verhogen. Zijn voorganger Heers Ballin verhoogde hem al van 6 tot 8 jaar. Opstelten wil naar 10 jaar. CDA, VVD en PVV vroegen begin dit jaar om nog veel hogere straffen. De nieuwe maximumstraf staan in een actieplan voor de aanpak van loverboys. Daarin worden ook andere maatregelen aangekondigd, zoals het weerbaarder maken van meisjes. Het is Nederlandse ziekenhuizen niet gelukt om met vergelijkbare sterftecijfers te komen. Die werden al anderhalf jaar beloofd, zodat mensen ziekenhuizen beter met elkaar kunnen vergelijken. Maar veel ziekenhuizen geven belangrijke cijfers niet vrij. Ook worden patiëntgegevens niet goed bijgehouden. In Mexico is een mega vuilnisbelt gesloten. Er liggen miljoenen tonnen samengeperst vuil op de dumpplek in Mexico-stad. De berg was 17 meter hoog. De gemeente wil het afval gaan recyclen en ook nieuw afval hergebruiken. Door de sluiting van de vuilnisbelt zou jaarlijks 2 miljoen ton CO2 minder worden uitgestoten. Het weer, het is bewolkt met vooral in het oosten eerst nog wat sneeuw en plaatselijk gladheid. In de rest van het land af en toe regen. Het wordt 6 graden. Morgen wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Eindhoven tussen Utrecht en Den Bosch... En op de A76 Belgische grens Venlo tussen de grens en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. het.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 Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? the end of the record? how long is that exactly? Hmm. together now, voices sing. then? Marvellous, I've got a rig now my hand, mate. Haven't you got any plates then? No, no, I mean, I've got a wrap round my little finger.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 Now, plenty of pumpkin pie left, by the way. Round the Christmas tree, have a happy holiday. Keep in mind, Melvin. Everyone's dancing, tree. Have a happy holiday. Yep, never did it with a pumpkin pie. Everyone's dancing merrily in the new new, old fashioned way.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 Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom honderd mooie ballen van een piek. Ja, ja, kerstmis, kerstmis en mijn tante en mijn oom. Die komen mijn tweede kerstdag niet, want die zijn ziek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Vernalen cocktail, ham uit de Ardennen plus meloen. Kerstmis, kerstmis, in de kamer staat een boom heel mijn smoking zit vol rook. En van mijn vlinderstrikkie knelt het elastiek. Kerstkans, kip, konijnen ZFM. Christmas tree Don't forget the love under the Christmas fijne dagen en een voorspoedige